Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Libië zijn al meer dan duizend doden gevallen door storm Daniel. Ook zijn er volgens het Rode Kruis 10.000 mensen vermist. Straten in de kustplaats Derna staan helemaal onder water. Gebouwen zijn compleet verwoest. Ook zijn er twee dammen doorgebroken. Waarschijnlijk loopt het dodental nog veel verder op. Storm Daniel trekt nu verder naar Egypte. Ook daar gaat het hard regenen. Kamerleden van de Partij voor de Dieren zijn aan het vergaderen over de ruzie binnen hun partij. Bestuur van de partij ligt overhoop met lijsttrekker Esther Ouwehand. Zij willen een andere lijsttrekker naar voren schuiven voor de verkiezingen. Maar veel belangrijke leden kiezen wel haar kant. Chaos dus, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Dat ze hier nog in harmonie uitkomen, dat lijkt toch uitgesloten als je dat hele slagveld zo overziet. Nou, op 24 september is het partijcongres. Daar moeten de leden de kandidatenlijst vaststellen. Ja, dat dreigt nu een figuurlijk bloedbad te worden, tenzij ze eerder vandaag in die fractie of op een ander moment eh, de komende dagen nog een eh, heel groot konijn uit een hoge weet het Bijna één op de drie vrouwelijke chirurgen in Engeland... krijgt te maken met seksueel wangedrag door mannelijke collega's. Deze vrouwen zijn in het vak zwaar in de minderheid... en durven hun verhaal niet te doen uit angst voor hun carrière. Meldingen gaan van een chirurg die zijn zweet afveegt... aan de borsten van een jonge vrouwelijke collega... tot verkrachting na een conferentie. Onderzoekers hopen op een cultuuromslag. En de Marokkaanse voetbalploeg gaat de opbrengst van de oefenwedstrijd... tegen Burkina Faso vanavond doneren aan de aardbevingsslachtoffers. De wedstrijd wordt gespeeld in Frankrijk. Naar verwachting zijn daar veel Marokkanen bij die in Europa wonen. Eerder doneerden de voetballers van Marokko al bloed. Het weer, mist en in Limburg wat regen. Daarna droog en af en toe wat zon, maar vanmiddag ook flinke onweersbuien.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 Oh, yeah. The world won't get no better if we just let it be. Oh, better. We gotta change again, just you and me. up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the pills.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 Dat hebben de autoriteiten in het oosten van Libië gezegd. Verwacht wordt dat het aantal doden nog oploopt. D66 heeft zijn conceptkandidatenlijst voor de verkiezingen van 22 november bekendgemaakt. In de top 10 staan vijf huidige Kamerleden, staatssecretaris Veilbrief en een aantal nieuwkomers. En een schilderij van Vincent van Gogh dat ruim drie jaar geleden werd gestolen... is weer boven water, dat meldt kunstdetective Arthur Brandt. Het werk bleek in handen te zijn van een criminele organisatie. Het weer overwegend droog, later kans op regen en onweer bij ongeveer 22 tot 25 graden.